Mark Visser met het NOS-journaal. Amsterdam gaat dit jaar de eigen bijdrage minimuminkomen vergoeden. De gemeente wil voorkomen dat mensen zorg weigeren of stoppen met een behandeling. Dit jaar moeten patiënten een eigen bijdrage van ongeveer 200 euro betalen. Het aantal patiënten bij Amsterdamse zorginstellingen is de afgelopen tijd met gemiddeld 20% gedaald. Zorgverleners zien een stijging van het aantal patiënten bij de crisisdienst. Daar wordt zorg verleend aan mensen die niet in een gewoon zorgtraject zitten. Eigen bijdrage voor GGZ-patiënten geldt voor dit jaar in het bezuinigingsakkoord van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Voor 2013 is deze bijdrage weer geschrapt. Bondskanselier Merkel heeft in de Bondsdag nog eens benadrukt dat ze vasthoudt aan het beleid van bezuinigen en stimuleren. Reageerde daarmee op oproepen van de sociaal-democratische SPD om de economie te stimuleren door extra schulden te maken. Groei moet bereikt worden door te hervormen en niet door nieuwe schulden te maken, waarschuwde de bondskanselier. Na de verkiezingsoverwinning van François Hollande in Frankrijk staat Merkel onder toenemende druk om het strakke bezuinigingsbeleid los te laten. Hollande is daar voorstander van, net als de SPD in Duitsland. GroenLinks-leden die lijsttrekker willen worden mogen het bekendmaken. De partij heeft het verkiezingsreglement aangepast. Eerder was het kandidaten tot 31 mei verboden over hun sollicitatie te praten. Op die datum worden de kandidaten bekendgemaakt. Op de website van GroenLinks staat dat de regel is geschrapt omdat die tot rare situaties leidt. Vorige week meldden Haagse Bronnen dat naast partijleider Jolande Sap ook het Kamerlid Tofik Dibi lijsttrekker wil worden. De regel dat kandidaten tot eind mei geen campagne mogen voeren geldt nog wel. Tot besluit het weer. Op steeds meer plaatsen stevige buien, plaatselijk met onweer, hagel en mogelijk zware windstoten.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 6.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...